De kans dat de identiteit van de fraudeur wordt achterhaald is nihil. Hackers hebben ontdekt dat er op de stations niet eens hoeft te worden in- en uitgecheckt. Dat kan door van tevoren op de eigen computer het beginstation in te voeren. De fraude werkt vooral bij treinreizen, omdat de toegangspoortjes daar nog niet werken. Gisteren bleek al dat de OV-chipkaart kan worden opgewaardeerd... met behulp van een eenvoudig computerprogramma en een kaartlezer van een paar tientjes.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 I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship, babe. in my head, and it all feels so useless. Never forget.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 If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're back. I get more than my share. But that's one thing I never mean to do. Cause I love you. Oh, oh baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone 守候。 never question. can a notice me.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 time.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 Volgens Haagse bronnen is het kabinet van plan recruten geen zes, maar zestien weken training te geven. Ze krijgen dan niet alleen schietles, maar ook les in ander politiewerk. Het is een van de veranderingen waarmee het kabinet de twijfelende oppositie in de Tweede Kamer tevreden wil stellen. Het gaat daarbij met name om GroenLinks, ChristenUnie en D66. Roosentaal benadrukte dat het niet de bedoeling van het kabinet is er een militaire missie van te maken, maar een civiele politiemissie. De Russische president Medvedev heeft de chef van de Moskouse verkeerspolitie ontslagen. Medvedev had erbij kritiek op de passieve houding van de politie... op trein- en metrostations en in de luchthavens. In Rusland is vandaag een nationale dag van rouw afgekondigd. Bij de zelfmoordaanslag van eergisteren vielen op een vliegveld bij Moskou 35 doden en 180 gewonden. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag.